uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Schoof moet van de burgemeester van Den Haag het torentje uit. Het is daar brandgevaarlijk, vindt hij, en de boel moet gerenoveerd worden. Mijn collega in Den Haag, Ewout Kiviet weet meer. Vorige week werd al bekend dat eh, premier Schoof en zijn staf nog tot de kerst op het torentje wilden blijven... vanwege het overzetten van ICT-systemen eh, naar het tijdelijke onderkomen op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nou, die tijd krijgen ze dus niet van de gemeente. En als Schoof niet luistert, eh, dan moet er een boete van een ton per week worden betaald oplopend tot 1 miljoen euro. Andere ministeries zijn vanwege de renovaties al jaren geleden vertrokken van het Binnenhof. In Oekraïne heeft het Russische leger een paar dorpen bij de frontlinie ingenomen. De Russen hebben daar veel troepen ingezet en de ene na de andere aanval uitgevoerd. De dorpen liggen in de regio Donetsk, dichtbij de stad Avdivka, die in eerder dit jaar werd ingenomen. Een man in Den Bosch heeft in hoger beroep levenslang gekregen voor de moord op zijn ex. Hij stak de vrouw vijf jaar geleden op klaarlichte dag dood in de tuin van haar huis in Kerkrade. Veel mensen zagen dat gebeuren. De vrouw van 42 had het een paar maanden daarvoor uitgemaakt. En een gemengde derde dag op de Olympische Spelen. Die begon met een volleybalkraker. De Nederlandse vrouwen namen het op tegen Turkije. En de winst was binnen handbereik, maar Turkije had een te sterke comeback. Flink balen dus, zegt Celeste Plak. We hebben vandaag verloren, maar ik ben ongelooflijk trots op het team. Hoe hard we gevochten hebben, we waren zo dichtbij. Olympische Spelen is een heel gek toernooi. Er kan van alles gebeuren. En dat kun je vandaag maar weer zien wat we vandaag gedaan hebben. Op de 100 meter rugslag hadden we meer succes. Zwemsters Maaike de Waard en Kira Toussaint plaatsten zich voor de halve finale. En de kans op een medaille is daarmee iets dichterbij. Ik had dit seizoen eh, nog niet onder de minuut gezwommen. Dus dat is eindelijk gelukt. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben er wel blij mee. Eh, ik had iets sneller gewild en dus ook iets hoger willen eindigen natuurlijk. Ehm, maar ik zit erbij en eh, vanavond gewoon nog een keertje. Ja, want vanavond is dus om 9 uur die halve finale. Als ze zich weten te plaatsen, zwemmen ze morgenavond voor een gouden plak. Op de medaillespiegel ontbreekt Nederland nog, maar morgen dus weer kan ze op eremetaal. Het weer dan nog, ook vanavond nog lang zonnig en warm. Ja, de zomer is echt terug van weg geweest, kunnen we wel zeggen.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 Tell me. Lord help us. Mother, mother, too many of you crying. Oh, brother, brother, brother, there's far too many of you dying. Father, Father help us, come on. Everybody thinks we're wrong. Yeah. Oh, but who are they to judge us?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 Het gerechtshof in Den Bosch heeft een man in hoge beroep veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin. De man stak de vrouw vijf jaar geleden op klaarlichte dag dood... in de tuin van haar woning in Kerkrade en veel mensen zagen dat gebeuren. In Oekraïne heeft het Russische leger enkele dorpen bij de frontlinie ingenomen. Rusland zou daar grote aantallen troepen hebben ingezet... en de ene na de andere aanval hebben uitgevoerd. Het weer volop zon bij 25 tot 28 graden. Vanavond blijft het nog lang warm.